kan ik jou maar niet. De tijd verandert dat ook niet. Ik dacht dit zal wel overgaan. Maar groter wordt steeds mijn verdriet. Ik heb van alles geprobeerd. Maar ik heb er één ding van geleerd gewoon zijn eigen gang. En dat gevoel maakt mij zo bang. Want in gedachten fluister ik jou na. En hoor ik overal jouw stem. Al ben je heel ver hier bij mij vandaan. Het voelt alsof je bij me bent. Jouw in mijn dromen naast me staan. En word gevangen door jouw lach. Maar breekt er weer een nieuwe morgen aan. Ga jij me ook op elke dag? voelt en wat er daarmee wordt bedoeld. Maar het brengt ook zoveel pijn, omdat je bij elkaar wilt zijn. Het maakt me best een beetje bang, omdat ik zo naar jou verlang Gelukkig zie ik jou nog elke nacht. En hoop ik dat je op me wacht. Want in gedachten fluister ik jou na. En hoor ik overal jouw stem. Al ben je heel ver hier bij mij vandaag, Het voelt alsof je bij me bent jou in mijn dromen naast me staan. En word gevangen door jouw lach. Maar breekt er weer een nieuwe morgen aan. Ga jij er ook op elke dag. Maar breekt er weer een nieuwe morgen aan. Ga jij er ook op elke dag.